en dit is het nieuws van NOS op 3. In Alblasserdam zijn leerlingen, ouders en leraren bij elkaar... om te praten over de steekpartij bij de eindmusical van groep 8. Een leraar raakte gisteren zwaar gewond... en ligt volgens Omroep Rijnmond op de intensive care. De gebeurtenis zorgt voor veel emoties op de school, vertelt de directeur. Sommige leerlingen hebben het meegemaakt, anderen hebben het niet meegemaakt. Dus ja, we willen daar aandacht voor hebben, ook om ervoor te zorgen dat ze straks ook op een goede manier richting de zomervakantie kunnen. Naast de leraar raakte ook een andere betrokkenen bij de steekpartij in Alblasserdam gewond. Hij is een van de drie mensen die is opgepakt. De man die ervan werd verdacht dat hij in Gouda zijn ex-vriendin heeft doodgeschoten... zat deze maand vast voor wapenbezit. Hij kreeg twee weken voorarrest, maar kon niet langer worden vastgehouden, zegt de rechtbank. In de raadkamer is besloten dat er wel verdenking was, voldoende verdenking voor dat wapenbezit... Eh, maar dat er geen zwaarwegende gronden waren om hem dan ook langer vast te houden. En dan is er geen andere keus dan iemand vrij te laten op dat moment. De man werd in een eerdere zaak ook al eens veroordeeld tot 13 jaar cel vanwege een poging tot moord. En Tomorrowland gaat er net even anders uitzien dan gepland dit weekend. Door een flinke brand en knallend vuurwerk is de mainstage van het Vlaamse dancefestival compleet verwoest. Ondertussen druppelen de eerste mensen al binnen op de festivalcamping. Het is natuurlijk wel een eh, deuk in totaalplaatje natuurlijk, maar zullen zien wat brengt. Ja, heel misschien uh, last het nog af, hè. We, we weten het niet, maar eh, wij zitten hier en eh, we, we gaan het afwachten. It's just the stage. It's all about us being there and the music, so yeah, it's fine. It's no problem at all. We zijn echt benieuwd wat er van de mainstage gaat terechtkomen, dus ja, we zijn benieuwd. Ja, alleen de stalen constructie van het hoofdpodium staat nog. Op dit moment overleggen de organisatoren met veiligheidsexperts over hoe of en hoe dat festival kan doorgaan. Nou, het weer ziet er in ieder geval goed uit vandaag. Met op de meeste plekken volop zon. Alleen in het oosten wat bewolking. Daar kan een spatje regen vallen. En het wordt 21 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 closer to your soul, and you do know that. ¡Gracias! ultra strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your Back novel, the kind the drugstore sells.